uur. Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden... voorafgaand aan de voetbalwedstrijd Ajax-Juventus van woensdag. Dat heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt. COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement... gaat het onderzoek leiden. De ME greep in met een waterkanon toen Ajax-fans fakkels afstaken. Onder de fans waren kinderen en mensen in rolstoelen. De supportersvereniging van Ajax noemde de politieactie buitenproportioneel. Vrijdag zei de gemeenteraad van Amsterdam al dat er dingen niet goed zijn gegaan. In Rusland is Mirjana Markovic, de vrouw van de voormalige Servische president Milosevic, overleden. Ze had een grote invloed op de politieke beslissingen die haar man nam, die in 2006 overleed. Zo was ze onder meer zijn politiek adviseur tijdens de oorlogen in Kroatië, Bosnië en Kosovo. Markovic woonde tot haar dood in Rusland... omdat ze in Servië beschuldigd werd van machtsmisbruik en fraude. Mirjana Markovic was 76 jaar. In Waver in België is dit weekend een man opgepakt... omdat hij een terroristische aanslag zou willen plegen. Dat schrijven Belgische kranten. Het federaal parket in België bevestigt de link met terrorisme... tegenover de kranten. Wat hij precies van plan was en waar hij een aanslag had willen plegen is onbekend... Volgens Belgische media zou de man zich hebben bekeerd tot de islam... na de dood van zijn moeder. Voor het eerst in elf jaar heeft golfer Tiger Woods weer een major gewonnen. De 43-jarige Amerikaan won in Augusta de US Masters. Het aantal major-titels van Woods staat nu op 15. Na het winnen van de US Open in 2008 raakte hij in verval... vanwege slepende blessures en buitenechtelijke affaires. Zijn carrière leek voorbij, Pas eind 2017 keerde Woods volledig terug op de golfbaan. Het weer, vannacht brede opklaringen, met in het zuiden kans op lichte vorst. Overdag eerst bewolking, maar al snel weer veel zon en het blijft droog.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 We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken, we're broken. Mm, nothing, nothing, nothing gonna save us now. nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken.